Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Sinds 1 december zijn zeker 3600 kalveren vanuit de Duitse deelstaat Brandenburg naar Nederland gekomen. Dat schrijft minister Wiersma van Landbouw aan de Tweede Kamer. In die Duitse deelstaat zijn waterbuffels besmet met mond- en klauwzeer. De dieren die naar Nederland zijn gekomen staan op ten minste 125 bedrijven verspreid over het hele land. De minister heeft uit voorzorg het afvoeren van vleeskalveren verboden, met uitzondering voor de slacht. Door de zware natuurbranden in de Amerikaanse stad Los Angeles... hebben al meer dan 150.000 mensen hun huis moeten achterlaten, zegt de sheriff van de stad. Het dodental van de branden is inmiddels opgelopen naar 11. 13 mensen zijn vermist. Sinds woensdag woeden meerdere natuurbranden in de miljoenenstad in Californië. En er woeden nog altijd vier grote brandhaarden in Los Angeles. Een concert in de Rij Amsterdam is zaterdagavond door de burgemeester en politie op het laatste moment afgelast. Er zou sprake zijn van een serieuze dreiging voor de bezoekers, zegt een woordvoerder van de politie. Op het moment dat werd besloten dat het concert niet door mocht gaan, waren meer dan duizend mensen binnen. Rond kwart over elf gisteravond was de zaal helemaal ontruimd. En om wat verdreiging het zou gaan, is niet bekend. Bij gevechten in Noord-Gaza zijn vier Israëlische militairen gedood, meldt het Israëlische leger. Zes militairen raakten gewond, van wie twee ernstig. Het Israëlische leger zegt dat de slachtoffers werden getroffen door een explosief en geweervuur. Bij een Israëlische aanval op een voormalige school in Jabalia in Noord-Gaza zijn acht mensen omgekomen, schrijft het Palestijnse persbureau Wafa. Onder hen waren twee kinderen en twee vrouwen. Het weer, het koelt in de loop van de nacht flink af. Aan de kust ligt de temperatuur zo'n beetje rond het vriespunt. In het binnenland gaat het 1 tot 5 graden vriezen.